12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. VVD, CDA, D66 en GroenLinks willen verder onderzoeken of ze een coalitie kunnen vormen. Vanochtend spraken de vier partijleiders voor het eerst met verkenner Schippers. Er zijn grote verschillen, benadrukten de partijleiders, maar ze zijn allemaal bereid om verder te praten. Waarschijnlijk brengt verkenner Schippers volgende week verslag uit aan de Tweede Kamer. Daarna is er een Kamerdebat. Kort daarna zal waarschijnlijk een informateur worden benoemd. We zijn niet bang en we zullen nooit zwichten voor terrorisme. Dat zei de Britse premier May zojuist in een toespraak in het Lagerhuis. Ook zei ze dat er geen aanwijzingen zijn voor nieuwe aanvallen. Het dreigingsniveau blijft dan ook hetzelfde in Groot-Brittannië. In het Britse parlement en bij het hoofdgebouw van de Londense politie zijn vanochtend de slachtoffers van de aanslag van gisteren herdacht. En de Britse politie heeft inmiddels bij invallen acht mensen aangehouden in verband met de aanslag van gisteren. De zaak van het meisje Charlene, die in 2015 van een flat viel, moet worden heropend. Dat heeft het Hof in Leeuwarden bepaald. Het meisje van acht viel van een flat in Hogeveen waar ze met haar moeder woonde. De moeder werd aangehouden, maar snel vrijgelaten. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs tegen de vrouw. De vader van Charlene liet het er niet bij zitten. Hij schakelde meerdere deskundigen in om aan te tonen dat politie en justitie niet genoeg hebben uitgezocht wat er precies gebeurd is. Het Hof geeft hem gelijk en vindt dat er genoeg aanleiding is om de moeder te vervolgen. Ruim 750 mensen in Sliedrecht laten op kosten van de gemeente hun bloed onderzoeken op een giftige stof. Daaraan zouden ze zijn blootgesteld doordat ze in de buurt van de voormalige fabriek van chemiebedrijf Dupont woonden. De gemeente betaalt voor de test om onrust onder de bewoners weg te nemen. Het weer nog rustig lenteweer met zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 11 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. En morgen en zaterdag verandert er weinig. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A12 Den Haag richting Utrecht...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 Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, hè hè, nou, daar zijn we dan. Wat een mooi weer buiten, zeg. Jongen, Wat heerlijk, hè? Het zonnetje schijnt. Zullen we nou. lekker buiten gaan zitten? Eh, ja, zullen we de ramen opengooien? Eh, ik heb net de kachel langs ze er de naam over gezet. <laughs> Ja, het is een beetje lastig, want dan moeten we die hele mengtafel naar buiten slepen en de trap af. Ja, ja nee, dat eh, gaat er niet worden. Nou, we blijven maar even lekker binnen dus zitten dan. Ja, dus goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag. Sorry, ik was fout. Ehm, oh jee. Maar goed, ik ben er weer. Ja, dinsdag heeft u eh, ons even moeten missen. Eh, ja. Waarvoor onze excuses. Maar, het was erg stil, Ruud. Ja, en er bewoog weinig op de livestream. Ja, niks. Ja, niks. Nee, nee niet. Waar zijn ze nou? Ja, waar ja. waren er niet. Ja. Nee. Ik, kon niet, eh, ik ontdekte te laat dat ik mijn OV-kaart kwijt was. Oh, wat erg, ja, Erg, ja, hè? Ja, ja. toen kon ik geen OV-taxi meer bestellen, want dan zou dat kan niet meer dan. Maar uh, maakt niet uit. We zijn er weer. En morgen heb ik weer een nieuwe OV-kaart. Dus nou, kijk eens aan. Nou ja, wat dat betreft is die rijder een oplossing hoor. ja, hè? Eh, nou, ja. <laughs> Je, ziet wel de halve wereld. Je gaat wel over Groningen naar Maastricht, maar dat maakt niet uit. <laughs> Beetje sightseeing. Ja. Nou, ik heb Schalkwijk weer gezien. Oh, eh, eh, ben je via Schalkwijk gekomen? Ja, Schalkwijk, met ja. en zo. Maar dat maakt niet uit. Dus, dus leuke chauffeur en een goede bus. Dus. Nou, kijk eens ah, aan. Ik ben er wel content mee hoor jij hebt weer een kleine vakantie achter de rug. Ja. <laughs> Toeristische trip. Maar <laughs> ah, goed, we zijn er weer. En eh, ja, we hebben een leuke uitzending, dames en heren. Ik ga natuurlijk, wat ik dinsdag al had willen doen, maar dat doe ik dan vandaag. Ga natuurlijk even Chuck Berry gedenken, hè. Want eh, ja, de man is vorige week zaterdag op 90-jarige leeftijd overleden. En je zou wel gek zijn als je daar geen aandacht aan besteedt. Want ja, slot is het een icoon. En, en is het een inspirator geweest voor heel veel mensen. Dus straks een leuk 3 in eentje van Chuck Berry. En we hebben ook nog een primeur. Ja, we hebben een primeur. Oh ja. Oh. Ja. Oh. Ja, daar weet ik niks van. Nee, weet ik er wel nee, van? Nee, daar weet jij niks van. Oh. Heb jij geheimen voor mij ja. tegenwoordig? Nou, het was te kort tijd om met je over in te liggen. Eh, verdorie. We gaan eh, vandaag kennis maken met het nieuwe album van Bluff. Ja, dat is eh, vandaag officieel geïntroduceerd. met vier nummers. Er komt nog meer. Het is nog niet helemaal klaar. Maar er zijn vier nummers gepubliceerd. En die krijgt u alle vier te horen vandaag. En ik beloof u, het is leuk. Dus, bluff vandaag. Vier tracks van het nieuwe album, dat heet Aan 1. En eh, aan en dan gewoon het cijfer 1. Zo gaat het heten. Hmm. En het is een heel leuk album. Het is weer heel apart. Met een heleboel stijle muziek erop. Eh, zeer gevarieerd. Met, met ook weer gastartiesten natuurlijk. Uh, Typhoon doet er onder andere aan mee. En ik heb ook gehoord dat Anneke van Giersbergen... de zangeres waar Angela het altijd over heeft van eh, The Gathering er een vrij prominente rol op gaat spelen. Ik heb er nog niet gehoord met de liedjes die er nu zijn, maar dat komt dan nog. Oké. Nou, wordt, eh, wordt leuk allemaal. Dat is een leuke uitzending. En we hebben, eh, we hebben natuurlijk de vrijwilligersvacature van de week. nou, ik nou, ik heb nog niks gehoord. Oh, je hebt nog niks gehoord? Oh, nee, nou, nee. Dan zien we dat wel. Ja. En verder hebben we natuurlijk het regionieuws. nieuws waarin Dolly nu hard aan het zoeken is. Want erg, hè, erg. Dolly wordt oud. Ik ben, één, eh, ja, ik, ik, ik ben één stap vergeten en nu is al het nieuws thuis op mijn computer. En mijn computer is gecrashed en... Uh, plaats dat ik het nou ah. even doorgestuurd had. En dat ben ik vergeten. Dat dus ik moet alles opnieuw doen. <laughs> nou ja. Nou, ik hoop dat u in ieder geval, eh, ondanks mijn huilen huilenbalkerij en fijne lunch heeft. En eh, wij gaan natuurlijk ons best doen om die eh, zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. En hier is Bluff. Kijk, daar begint hij al. <laughs> ja, wereld van verschil. Samen met, uh, met Typhoon. Oké. Als het goed gaat. Laat horen, laat horen. Spannend. dan gaat weer iets fout hier. Oh jee, ja, de dik voor elkaar show is weer begonnen. Ja. Hij wil je niet opstaan. <laughs> Gaat goed komen, mensen. Ja, we vertrouwen op hem. Kijk, daar is hij al. Bluff. Nou, dit is Bluff niet. Dit is Tim Hardin. Maar ik oh. moet Bluff er even opnieuw inzetten. Oké. Originele versie van het liedje Reason to Believe. Tim Hardin. To you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie, straight face while I cry. Till I'd look to find a reason to believe Someone like you makes it hard to live without somebody else Someone like you everything comes back to you.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 Komt ons meer voor. Maar dit is Bluff met Wereld van Verschil. Samen met Typhoon. misverstanden nu maar. Het is van alle landen. van het nieuwe album. Dat heet Aan 1. En er zijn eh, vier stukken eh, openbaar gemaakt. Die kunt u dus ook onder andere eh, terugvinden op de streaming audio toestanden. Zoals Spotify en zo. Daar kunt u dat allemaal terugvinden. En het is de moeite waard. Ik heb het vanmorgen, ik hoorde vanmorgen het eerste stuk op de radio. En ik denk even luisteren. En ik heb even geluisterd. En het klinkt gewoon mooi. Bluff, toch zo'n band die ja, al jaren bezig is en toch iedere keer weer zichzelf weet eh, opnieuw uit te vinden. Gewoon eh, weer nieuwe, nieuwe impulsen, eh, samenwerkingen die je niet direct verwacht. En eh, ja, ik, ik, blijf het een fantastische band vinden. Met Pascal Jacobsen natuurlijk als grote frontman met het aparte en toch wel heel mooie stemgeluid. Wat je uit duizenden herkent, zou ik maar zeggen. Goed, nou, ehm, straks nog meer. Ik ga alle vier de liedjes die er nu zijn laten horen gedurende de tijd tot twee uur. Dus u hoort er zometeen nog meer van. En nu, eh, gaan we naar eh, de 3 eh, 1. Ja, dat gaan we doen. We gaan nu naar de 3 1. in één. En dan moest ik altijd eh, dinsdag al willen doen, maar die is vandaag van Chuck Berry. kids wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you now. shit bird in my Cuddling more and driving slow. With no particular place to go. place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my collar blues. Still trying to get her belt to loose. belted wooden bus, cruising and playing the radio with no particular place to go. Chuck Berry. Wie, eh, je zou bijna kunnen zeggen welke muzikant heeft er geen liedje van eh, Chuck Berry gespeeld. Eh, dat is wel een zeer uiteenlopende groep. we kennen de Electric Light Orchestra, we kennen natuurlijk de Beatles, we kennen natuurlijk de Stones, we kennen Clapton. Nou ja, eigenlijk wie niet. Hè? Iedereen heeft wel ooit eens iets van Chuck Berry gespeeld uit het omvangrijke oeuvre. En het eh, leuke is eigenlijk, eh, nou ja, niet dat hij overleden is, maar hij was nog wel <clears throat> op zijn negentigste met een nieuw album bezig. Ja, ik heb er toevallig iets van gehoord. Ehm, ik weet niet meer waar, maar ik hoorde daar iets van. En dat klonk best wel weer goed. En dat album dat schijnt in juni uit te komen. Eh, dus die opnames zijn al gemaakt. Die worden natuurlijk afgewerkt en zo. Ehm, en hij schijnt eh, daar inderdaad eh, weer aardig tekeer te trekken met eh, de band die hij de afgelopen tijd al, al heeft. Dus er komt nieuw, nog nieuw materiaal uit van Chuck Berry. En dat zal ongeveer in juni zou dat gaan gebeuren. Nou, u hoorde achterin volgens natuurlijk het een topstuk van Barry. En dat is Johnny B. Good. Nou, nogmaals, elk zichzelf <laughs> respecterend beentje heeft dat wel gespeeld. verder... Ehm, Daarna het uh, nummer dat we ook kennen in de uitvoering van, uh, van uh, Harris. C'est vie. Of wel, You Never Can Tell. En daarna het nummer dat hij in de 60s een hit mee had. no Particular Place to Go. Chuck Berry dus, afgelopen zaterdag overleden op 90-jarige leeftijd. Geboren in 1926 en overleden dus in 2017. Nou, eh, eens even kijken naar de, de klok. Nou, ik kan nog één liedje doen. En eh, dan komt onze Dolly erin met het nieuws. Tenminste, als alles klaar is. Eh, wat zei je? Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb het allemaal op papier Nou ja, op nou. papier is ook een groot woord. Maar ik heb het allemaal zwart op wit gekregen. Oké. <laughs> nou, dat is mooi. Ik ga nog één plaatje draaien. En dan, dan mag jij erin. Ja? Goed zo. Fijn, hè? Ja hoor. Ja, Kijk er naar uit. Ik ook. Bob Dylan gaan we draaien. En een nummer dat heet Changing of the Guards. Hier is Bobby Dylan. Jawel. Nou, kom op. Ik ga net zeggen, gebeurt er nog wat of niet? Maar het komt een beetje zachtjes op. Changing of the Guards. 16. Changing of the Guards. Prachtig liedje van eh, de heer Bobby Zimmerman, oftewel Bob Dylan. En eh, <clears throat> iets later dan u van ons gewend bent... gaan we zo naar het nieuws van Dolly. Bob Dylan. En nu snel door, want we zijn al vijf minuten over tijd. Oeh, dat is ernstig. Oeh, oh, dat is ernstig. Nou, heel nou. Maar hier is Dolly. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Jawel luisteraars, eh, hier volgt het regionale nieuws van 23 maart 2017. In de nacht van zaterdag op zondag aanstaande gaat in Nederland en de andere landen van de EU de zomertijd weer in. De klok gaat om twee uur vooruit naar drie uur. S'avonds is het dan een uur langer licht. De horeca in Zandvoort heeft daar geen hinder van op die nacht. Zij hoeven pas na sluitingstijd de klok te verzetten... waardoor de nachtgasten niets hoeven te missen. Komende zaterdag 25 maart kunnen de inwoners van Zandvoort... bij de gemeentelijke remise aan de Kamerling-Onnestraat... tussen half tien en half één weer een aantal zakken gratis compost halen. In Nederland is het gratis compostdag, dus ook in Zandvoort. Dus tussen half tien en half één bij de remise op zaterdag 25 maart. Het college van BMW heeft ingestemd met de vervolgstappen... voor de ontwikkeling van het Badhuisplein in Zandvoort. Het uitgangspunt is om de oude grandeur in onze badplaats weer terug te halen. Het studieontwerp dat op verzoek van het college is gemaakt... is dan ook geïnspireerd op de historische architectuur van Zandvoort. Met de ontwikkeling van het Badhuisplein komt er een betere verbinding tussen het dorp en de boulevard... De economische en toeristische aantrekkingskracht van Zandvoort krijgt daarmee een nieuwe impuls. Zowel het dorp als de boulevard moeten van de ontwikkeling profiteren... en er moet een goede aanvulling komen op het bestaande aanbod. In juni van dit jaar wordt het studieontwerp onder andere gepresenteerd aan omwonenden... inwoners van Zandvoort en andere belangstellenden. Zij kunnen hun mening over het ontwerp geven. En met vertegenwoordigers van de ondernemers, vindt afzonderlijk overleg plaats. De resultaten van deze raadpleging worden betrokken bij de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad. En als alles volgens plan verloopt, kan in 2019 met de bouw van de eerste fase een start worden gemaakt. Omwonenden van de Watertoren in Zandvoort hebben een manifest opgesteld... Zij willen daarmee hun pleidooi voor een vrij zicht op het monumentale gebouw onderstrepen. De direct omwonenden van de toren hebben zich inmiddels verenigd in een stichting... en die heet Ons Waterloopplein. En deze stichting houdt zich, eh, zet zich volgens eigen zeggen in... voor het behoud van de watertoren en hiermee het behouden en versterken... van de identiteit van onze badplaats. Binnenkort zal de gemeente zich opnieuw gaan buigen over de drie plannen voor de herontwikkeling van het Watertorenplein. Drie architectenbureaus uit Zandvoort hebben daarvoor ontwerpen gemaakt. En het college van BMW sprak vorig jaar zijn voorkeur uit voor het ontwerp van springtij. Dit ontwerp heeft volgens een vorig jaar gehouden enquête ook de voorkeur van een merendeel van de Zandvoorters. Alleen de direct omwonenden zien niets in dit ontwerp. Vooral omdat het volgens hen te veel zicht ontneemt van de watertoren. Ook de gemeenteraad toonde zich kritisch, vooral omdat dit plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Op donderdag 30 maart 2017 vindt er een bijeenkomst plaats... om half acht in de blauwe tram aan het Louis-Davids Carré 1 te Zandvoort... waar de omwonenden per brief door wethouder Demmers zijn uitgenodigd. De inloop is vanaf kwart over zeven. Nou, dan een laatste berichtje voor nu. Het bezoekerscentrum De Kennemerduinen in Overveen... heeft op zondag 26 maart een spannende route uitgezet... voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het hele gezin leert boogschieten, klimmen, speuren, hutten bouwen... in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Maar dan ben je er nog niet in het bos en de duinen. Ook morsenseinen, een route lopen met kaart en kompas... en leren hoe een boomdetective te werk gaat... zijn onderdeel van de survivaltocht. Aan het eind mogen de kinderen hongerig van alle natuurlijke inspanningen... hun eigen broodje bakken. Nou, gezinnen die durven kunnen op 26 maart naar het bezoekerscentrum... de Kenner met Duinen aan de Zeeweg 12 in Overveen komen... en starten kan op elk tijdstip tussen 11 en 3 uur... De tocht duurt ongeveer 2 uur, kost 57 per kind en 4 euro per volwassene. Eh, aanmelden hoeft niet en kleine noot, de activiteit is ook heel leuk voor verjaardagspartijtjes.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 De wind waait uit het noordoosten en is matig over land en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar 12 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 4. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon. Het blijft opnieuw droog. En bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind... stijgt de temperatuur wederom naar zo'n 12, 13 graden. Na morgen blijft het droog en met naast zon aanvankelijk ook wolkenvelden. Na het weekend zal het aandeel van de zon verder toenemen. De wind blijft uit het noordoosten waaien... en de temperatuur wordt daardoor helaas niet veel hoger dan 11 12 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. singing down. het koud. En zuster, als komt het daar, vindt het lucht zien waar. In een naaie dag. Ik zijn. mij om bij jou, mijn zelfs in bij voel, begin op een lijn. Want de lucht gaat voelen, van mij is geen boel, maar voel me vrij. Je noemer op vaders rennen zonder zee. zuster, als komt het daar, vindt het leuk, zien waar. Na je daar. wel eh, een nieuwe dag. En eh, tenminste, ik geloof dat dat het betekent. Eh, eh, de kast natuurlijk met Siep van de Ploeg. En een live opname. En uh, moet wel in Friesland eh, opgenomen zijn. Want het publiek stond alle teksten... mee te zingen. Mee te zingen. Dat zie ik ze in Limburg niet doen. <laughs> nou ja, dat kunnen ze wel. Maar dan wel met een zachte G. Ja, Fries met een zachte G. Ja, ja, het is wel mogelijk natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar vertel, waarom? Heb je iets met Friesland? Of met de, met de kast? nee, met ben je uit de kast gekomen? Of? <laughs> nee, nog steeds niet. Oh, je bent niet. Nee, laat mij maar lijken veilig erin zitten. Oh, je wil hem in de kast. <laughs> Als het allemaal wel met ziet van de ploeg is. Maar goed, nee. Ehm, wat nou? Ehm, nee, het, het, nummer op zich, eh, daar heb ik wat mee. Ja. Oh. Een hele, hele mooie herinnering. Ah, oké. Ja. eerste verkering? Nee. Je eerste seizoen. Nee, nee, niks met eerst, nee. Oh. Dat, eh, toen, toen, toen bestond de kast nog niet. <laughs> We waren nou, zo niet eens geboren. De kast bestond wel hoor. Alleen niet deze kast. <laughs> Nee, de linnenkast. Eh, de linnenkast, die ja. bestond. Maar eh, nou, in ieder geval een nij, dij. Volgens mij betekent dat als ik... ja, nieuwe dag. nieuwe dag, ja. ja. Als ik het verkeerd uitspreek krijg ik straks op mijn laatste thuis kom gek? Is toch een hele aparte taal? Ja. Ja, waarom zou je op je nou, nou, die, die, die, purist, die Puriteinse die ik in huis heb. <laughs> Oh, meen je dat nou? Is Angela Fries? Nou, die oh, Suzanne ook. Ja. Oh, oh ja, dan, ja. Dan, dan, kan ik me voorstellen dat voor jou hele oh. andere regels gelden. Ja, dat gelden hele <laughs> andere regels. Maar goed, eh, ja, Angela is echt Fries. Oh, Ze is nog niet geboren, maar ze heeft wel haar hele leven grotendeels doorgebracht. Nou ja, dan ben je Fries. Ja, dan ben je Fries. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Oké. Nou, eh, dat was de kast dus. En ja. Eh, na je dij. En eh, nou ja, oké. Hartstikke leuk. Gezellig. Ja, toch? Ja. Vind vond ik, ook. Vond ik ook. Oh, vond jij wel. Dit is de Stills and Young Band. Ik ga even koffie schenken Wil jij ook? Lekker. Ja? U thuis ook? Ja. Kom gezellig langs. Zet ik ook koffie voor u. Oké. Ja. Long Way Round van uh, Neil Young. Uitgevoerd in dit geval door de Stills en Young Band. Dit is Sammy Davis, Davis Jr. Mr. Bojangles. Jangles. knew man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair. a ragged shirt and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high. And then he lightly touched down. met him in a cell. In New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life Lord, he talked of life, <laughs> laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles, then he danced a lick. Right across the cell, he grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years, how his dog and he. They just traveled about. But his dog up and died, dog up and died. And after 20 years, he still grieves. They said I dance now at every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord when he shook his head. I could swear I heard someone say, please. Mr. Bojangles. I'm uh, Mr. Bojangles. Uh, Mr. Bojangles come back and dance, dance, dance, please dance. I missed a Mr. Bojangles dance. Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Mmm, dance again. zo vliegt het om, hè. Het eerste uur zit er alweer helemaal op. Het hebben we helemaal gehad. Ja. Maar, troostje, we hebben nog een tweede uur. <laughs> ja, zo is dat. We gaan u eh, eventjes meenemen naar het eh, NOS uh, eh, Journaal van 1 uur. Met, denk ik, onder andere het laatste nieuws over de kabinetsformatie. Ik las net al zoiets, dus dat zal er wel in zitten.